Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Peter R. de Vries is vorig jaar vermoord vanwege zijn rol in het Marengo-proces. Dat schrijft RTL Nieuws. Zij hebben een deel van het verhoor van een nieuwe getuige gezien. De vermoedens waren er al, maar een nieuwe getuige heeft het nu benoemd. Volgens die getuige werd de misdaadjournalist vermoord... omdat hij samenwerkte met kroongetuige Nabil B. in het proces rondom Ridouan Taghi. Eergisteren bleek dat de rechtbank de zaak heropent vanwege nieuwe stukken die zijn toegevoegd aan het dossier. En eerder deze week werden er twee verdachten opgepakt in de zaak. Eén van hen zou opdrachten hebben gestuurd naar de twee mannen die verdacht worden van de moord op de misdaadjournalist. De centen zijn ongelijk verdeeld, heeft het kabinet uit laten zoeken. Een paar mensen worden alleen maar rijker en de rest wordt alleen maar armer. En daar moet iets aan gebeuren. Je hoort de minister van Financiën, Sigrid Kaag. Zodat werken voor veel mensen weer gaat lonen. Je hebt tegenwoordig te maken met een grotere groep of een groeiende groep werkende armeren, zoals het heet. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Met Prinsjesdag worden misschien de eerste maatregelen al bekendgemaakt. Een jaar na de overstromingen in Limburg hebben verzekeraars nog niet alle schade afgehandeld. Bij particulieren is 95% geregeld, voor bedrijven 90%. Er lopen nog een paar rechtszaken en fraudeonderzoeken. Door het noodweer werd voor ongeveer 170 miljoen euro aan schadeclaims ingediend. En dino-onderzoekers zijn door het dolle heen, want er is een nieuwe soort ontdekt. Ze hadden er al botten van, maar nu heeft hij ook een naam, Meraxes gigas. In Argentinië werd er een fossiel gevonden. We are thinking that maybe this animal died and was dried and, <clears throat> and partially crushed. So that's the reason we have the ribs so close. Een beetje ingedeukt dus, maar wel zo goed als compleet. En opvallend, net als T-Rex heeft hij van die kleine armpjes. De wetenschappers zijn nu zeker dat die armpjes wel een functie hadden. Misschien, denken ze, was het om zichzelf tijdens het paren vast te houden... of misschien om weer op te staan als ze waren gevallen.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 ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. todo el mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está un lado al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.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 <laughs> Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van vellen. Ook wij kennen bars in trein, niks keer, splash in Marbella Ook ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella Dus is het de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Van oh, Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella. op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. kom me niet thuis, dan mogen weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij, van maar die move Die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Nikki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me tunes ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa Ook wij kennen alles in training niks skin, niks splash in Bella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Dus die de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Oh Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella nombrella ella, op mijn nombrella ella, op mijn nombrella ella, op mijn nombrella ella, op mijn nombrella ella, op mijn nombrella ella, op mijn nombrella ella.